Suzanne Vries met het NOS Journaal. Een top in Egypte over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft niet tot een doorbraak geleid. De ontmoeting vond plaats op initiatief van de Egyptische regering. De aanwezige regeringsleiders en ministers uit de hele wereld waren het over veel dingen eens, maar concrete voorstellen zijn uitgebleven. Zo was er overeenstemming over dat de gevechten moeten stoppen, er meer hulp moet worden doorgelaten en dat de bevolking moet worden beschermd. Maar plannen over hoe dat precies geregeld kan worden kwamen er niet. Het Israëlische leger is van plan de aanvallen op de Gazastrook vanavond nog op te voeren. Dat doen ze ter voorbereiding op de volgende fase van de oorlog. Dat zegt een woordvoerder van het leger bij persbureau Reuters. Hij riep inwoners van Gaza-stad nogmaals op om naar het zuiden van de Gazastrook te gaan. Die reis is echter gevaarlijk en ook in het zuiden van de Gazastrook worden luchtaanvallen uitgevoerd. Op een parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk in Noord-Brabant is een dode man gevonden. Aan het begin van de avond kwam er een melding bij de politie binnen... dat er een hevig bloedende man op de parkeerplaats bij een tankstation lag. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie is er mogelijk sprake geweest van een steekpartij. En Femke Bol is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. De wereldkampioene op de 400 meter horde kreeg de prijs uitgereikt bij een gala in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Sifan Hassan stond ook op de shortlist van tien genomineerden, maar haalde de laatste drie niet. Femke Bol is de tweede Nederlandse vrouw die zich tweevoudig Europees atlete van het jaar mag noemen. Daphne Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, won de verkiezing in 2014 en 2015. Het weer. Er trekken nog enkele buien over het land. Het koelt in de loop van de avond en nacht af naar zo'n 12 graden.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 stage. Tech House. DJ Malzo. This is Intense Radio. intense. I've done my best to convince our benefactors that you are the finest the species has to offer. So far, they have accepted my offer. Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.